Tom Jones, A Green Green Grass of Home. 1967. Eh, Welkom bij de show. De zondagmorgen van ik ga je oren vertroetelen tot 12 uur met heerlijke muziek. Dus blijf lekker luisteren. En ik heb ook nog twee interessante onderwerpen te behandelen in de show. Zodat we je weer een beetje bijpraten van wat er zo al gebeurt. Dus blijf lekker bij me. En dan komt het allemaal helemaal goed op deze toch wel frisse zondagmorgen. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Ik heb muziek in aanbieding van onder andere Cornelis Vreeswijk. Och, het is misschien wat laat. Maakte ik je wakker, maar ik heb iets dat om jou gaat. Luister alsjeblieft. Ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefde in een lied. een onchristelijk uur. Maar als ik in je buurt ben, raak ik altijd overstuur. Luister alsjeblieft. Ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Ja, het is misschien wat laat, maakte ik je wakker. Maar ik heb iets dat om jou gaat. Luister alsjeblieft ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Wel lekker zo'n ontspannen zondagmorgen hier bij ZVL. Met eh, muziek van John Lennon en Woman. En daarvoor Cornelis Vreeswijk en daarom noem ik je mijn liefste. In een lied. Wat een romantiek. Zo tijdens de koffie. Wij zijn hier aan de derde bak intussen, want we zijn al een eh, tijdje binnen op deze frisse zondagmorgen. Het was redelijk van temperatuur hoor, de rest van de dag. Maar eh, toen we binnenkwamen was het toch wel tamelijk fris. En die warme koffie die helpt ons wel de ochtend door. En die ochtend begeleiden we natuurlijk met muziek van onder andere Vaya Con Dios. Kom je er net bij? Goedemorgen. Wees welkom bij ZVL. En eh, blijf vooral luisteren, want we hebben zo meteen leuke informatie voor je. Dus zoals altijd, stay tuned. De mannen van Trigger Finger met I Follow Rivers hier in de show. En Vaya Con Dios. What a woman, je hoort het allemaal hier. Straks, over een eh, minuut of tien of zo, gaan we praten met Ad van den Dol. Hij is voormalig journalist, tekstschrijver en copywriter. En hij richt zich tegenwoordig op het schrijven van journalistieke non-fictie boeken dus. Interessant. Herman de Bruin gaat er straks mee praten. En ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft over zijn nieuwste boek. Je hoort het zometeen hier allemaal bij ZVL. passion's proof. And streaming down their face. Oh, the tension in the air is so bizarre. Love is gone without a trace. People pushing and shouting, fighting through the haze, and all the sadness, madness. Help me take away the pain. It's gotta change this can't stay the same. Tell me, please, can we fix our nation's broken heart? Poverty and homelessness, can we do away with this? All we need is to begin. Yes, the try. Hey, we must fix our nation's pride. broken heart. c'est encore moi. Salut, comment tu vas Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut comment tu vas Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, j'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être trop mauvais, jamais plus je ne te dirai Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Ja, hoe vertalen we dat nu weer? Salut, toedeledokie of zo. Ja, Joe Dassin, natuurlijk hier in de show, hierbij zet veel En Stevie Wonder met Can We Fix Our Nation Broken Heart. Gaat natuurlijk over de verkiezingen in Amerika. Zijn nieuwste single. Wordt het een hit? Hm, ik weet het niet. Zou kunnen. Zou ook niet kunnen. We zien het wel. Over een paar minuten gaan we praten met eh, Ad van Dol. Ik zei het al. Voormalig journalist, tekstschrijver en copywriter over zijn schrijfwerk. Eh, ja, Herman de Bruin gaat er zo meteen mee aan de slag. Na deze prachtige van Paul McCartney. Je hoort hem zelden op de radio. Vandaar dat hij in de show zit.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 Hij was journalist schrijver en copywriter, maar hij was nog veel meer, denk ik. Detective mag ik je toch ook noemen, Ad? Welkom trouwens. Dankjewel. Ja, beetje onderzoeksjournalist. Nou, vroeger niet. Eh, ik, ben in de regio journalistiek begonnen en er eigenlijk ook in gebleven. Dus ja, dan varieert dat van gemeenteraadsverslagen en het bezoeken van de kantonrechter tot het interviewen oh. van eh, mensen die uh, eh, 60 jaar getrouwd zijn. daar begint het mee. Daar begint het mee ik heb het ook niet zo lang gedaan. Eh, kijk, als, een goede journalist die staat altijd aan. Eh, die is altijd nieuwsgierig, die wil altijd, eh, die wil altijd door. En ik vond mij. Ik was daar niet helemaal gelukkig in. En toen dacht ik, nou weet je wat, een, een, wereld waarin ook veel tekst geschreven moet worden, dat is de reclamewereld. En dat, vond, ik, dat vond ik ook erg leuk. Dus die, die overstap heb ik toen gemaakt. En dat heb ik de rest van mijn van mijn loopbaan gedaan eigenlijk. Ja. Dus teksten schrijven zit wel in je bloed. Mm-hmm. Ja. ja, schrijven deed je altijd al, maar boeken schrijven is toch een ander vak, denk ik. Ja, nou, ik was nog aan het werk toen ik eh, mijn eerste boek eh, eh, ben gaan doen, hoor. Dat heb mhm. ik naast het gewone werk gedaan. Maar ja, weet je, als je, schrijft, als je een boek schrijft, dan doe je dat helemaal voor jezelf. Daar kan niemand anders bij. eenzaam beroep, hè? Nou, maar dat maakt het juist zo leuk, vind ik. Ja, ja. je mag helemaal zelf bepalen hoe je het doet, hoe lang je erover doet, hoe je het wil. En dat is totaal anders met eh, als je werkt voor ja, zijn voor een baas of voor. zijn nog geen opdrachtgevers meer. Nee, nee, je precies. Je bent je eigen opdrachtgever en eh, eh, in je eigen koninkrijkje. Dus dat, uh, dat vond ik er wel, of vind ik er heel prettig aan. Ja, en dat is ook goed gelukt. Twee boeken. Tevreden over de boeken? Nou, het is sowieso dat je, dat je het in je handen, voor het eerst in je handen hebt. ja, wat doet dat, bij je dan? Ja, dat is een hele fijne ervaring. dat, is, dat kan ik iedereen toewensen. Ja, dat je, nou, ja, na jaren eh, eh, onderzoeken en werken daaraan, dat je dan. Ik heb ook, ben ook uitgever in eigen beheer dit oh, keer. mijn eerste boek kwam uit bij Ambo Antos, hè, en, eh, een gewone uitgeverij. en dit heb ik helemaal zelf gedaan, omdat ik ja, vanuit mijn reclame en PR-achtergrond wel redelijk meen te weten hoe je dat moet doen. Mhm. En ja, ook dat is me gelukt. Ja. Dus ook nog uitgever geworden. Ja, ja, ja. Voor eigen rekening. En ja, oké. maar goed, <laughs> toch een eigen bedrijfje in uitgeverij. Ja, ja, ja, maar, maar alleen van mijn eigen boek. Ja. Maar ja, je weet wat er in dat boek staat. Dus dat is geen verrassing meer. Maar toch heeft het, geeft het euforie op een of andere ja. manier. Nou, dat is omdat het eindproduct, eh, eh, dat je het in je handen hebt en vervolgens weer eh, aan de man moet brengen. Dus de boekhandels moeten interesseren. Eh, de pers eh, hoop je dan dat die er met je over willen praten. Over nou, die heeft het in ieder geval opgepikt, laten we het zo zeggen. Ja, ik mag tot nu toe niet klagen. Je mag er nu niet klagen, nee. En, ik zit hier natuurlijk, hè? Ja, nee, daarom noem ik ook de radio die het opgepikt heeft. Ja. Papa Blanca is het tweede boek wat je gemaakt hebt. Kunnen de mensen dat ergens krijgen, bestellen, lezen? Het is gewoon bij de boekhandel, verkrijgbaar. En ook op www.papablanca.nl. Makkelijker kan het niet. En dat is mijn eigen webshop. ja ja, dat kan ook. En daar staat ook het eerste boek nog op. Dat is ook nog Nee, nee, nee. Oh, dat, is er niet meer? Nee, dat, nou, daar heb ik zelf nog wel een stapeltje van liggen. <laughs> <laughs> maar eh, dat, ehm, eh, dat was... De eerste druk was op een gegeven moment uitverkocht. En het liep niet hard genoeg voor de uitgeverij... om er nog een tweede druk aan te wagen. Dus ik heb mhm. zelf nog een stapeltje. Maar ik, ik dacht, dat is prima zo... Eh, laat ik me vooral concentreren op mijn nieuwe boek. Ja, dat is ook zo. Maar als iemand het eerste boek nog wel hebben, dat is eh, Sporen van Ushika. Hè? Ja. Ja, dat is het boek. Dan kan ze bij jou nog bestellen als het nodig is. Dat kan zeker. ja. ja. En ze kunnen ook even kijken, want er zal ook wel iets. Nee, daar heb ik. Nee, daar is. Eh, Sociale media. niks. Als, nee, jawel, ze kunnen mijn, Facebook en mijn LinkedIn-pagina opzoeken. Precies. Maar het boek is dus niet meer in de boekhandel. Nee, nee, behalve de, de, de, als e-book. Dat nog wel. Oh, dat wel. Ja. ja, ja. Dus dat kan allemaal nog. Twee boeken. Derde boek komt eraan. Of ik ga, mijn best, ik ga mijn best doen, ja. ja. ik denk het wel. Maar dat even... smaakt wel naar meer, hoor ik je zeggen. Tussen de regels door. Ja, ik had, ehm, ja, ik, begin er, eh, ik had niet gedacht je, je, weet van tevoren niet, A, niet of het je gaat lukken. En B, niet, en B, of je er werkelijk plezier aan hebt. Maar dat is bij mij wel eh, gebleken nu twee keer. En dat is een heel fijn gevoel. Dus ik denk dat er nog wel een derde, een derde boek gaat komen. Dan eh, wachten we dat rustig af. En we wensen je daar veel succes mee.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 Ik vind het persoonlijk prachtig. Heel veel mensen vinden het niks. Maar ben ik niet met ze eens. Loop met me over zee. Gewoon prima gezongen. Dus, en Prince met Pink Cashmere. Terwijl we hier aan de koffie zijn. Ik zei het er straks al. <laughs> Maar intussen alweer een nieuwe bak met mini gevulde koeken. <laughs> Ja, want ze denken hier eh, aan onze lijn. Want anders zitten wel die enorme gevulde koeken. En dat is niet echt goed voor het buikvet, zal ik maar zeggen. Daarom van die kleintjes. En we zitten hier de hele tijd te kletsen over de kermis. Ben jij al geweest in Teneuzen? Eh, heb jij al in eh, dat gevaarlijke ding gezeten? De breakdance? <laughs> Nou, mij niet gezien hoor. Maar het is wel gezellig weer zo'n kermis in Teneuzen. Dus kom je uit het oosten of uit het westen van zelfs Vlaanderen? Nou, kom de komende dagen gewoon lekker naar Teneuzen want er is eh, veel te doen op twee plekken hier in de binnenstad van Terneuzen. Lekker de kermis, de botsauto's, de oliebollen en nog meer fries. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Wat een romantiek in de show. Ongelooflijk, toch? Peep van Stix. Een geweldige bellen uit 1980 alweer. Och, het loopt tegen 11. Wat schiet de tijd op als je naar je zin hebt? Terwijl jij misschien aan het late ontbijt bent of de vroege brunch. Hebben wij die lekkere muziek voor je. Uh, je hoorde de Beatles natuurlijk met het onvergetelijke Let It Be. Straks na 11 uur trouwens gaan we het tempo een klein beetje omhoog krikken. En is er een reportage van Jeroen van Gent. Dus er is alle reden om lekker te blijven hangen bij ZVL. Want dan uh, word je een beetje bijgepraat van wat de mensen zoal vinden op straat. Het komt er allemaal aan. Na onder andere Westlife. Och, en deze kennen we ook allemaal. Flying Without Wings. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. You find it in the strangest places, places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the lover's eyes. Who can deny the joy it brings when you found that special thing? You're flying without wings. Some find you chair in every morning, some in the solitude. find it in the words of others. A simple line can make you laugh or cry. You'll find it in the deepest friendship. The kind you cherish. special thing. You're flying without wings. So impossible. His name ja, dan moet je het met je handjes doen, hè. Hard wapperen als je geen vleugels hebt. Dat was eigenlijk de boodschap van Westlife. Nou ja, net even iets anders natuurlijk, maar goed. Um, zometeen wat mededelingen en daarna het nieuws. Ik ben daarna weer bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Dus blijf bij me, blijf bij ZVL.